De sponsoring is niet verboden, maar er ontstaan wel vragen over de onafhankelijkheid van de verenigingen. Ze moeten opkomen voor de belangen van patiënten, maar zijn qua financiën grotendeels afhankelijk van de producenten van medicijnen. Zo komt het budget van het Informatiecentrum voor 96% van de farmaceutische industrie. Het instituut Verantwoord Medicijngebruik noemt de sponsoring dubieus. Op de websites van de verenigingen wordt vaak niet duidelijk waar het geld vandaan komt. Op het vliegveld van Buenos Aires is een koffer gevonden met daarin 247 levende dieren, waaronder giftige slangen. Een Tsjech van 51 probeerde met de koffer in te checken voor een vlucht naar Madrid. Toen de bagage door de scanner ging, zagen bewakers tot hun groot verrassing dieren bewegen. In de koffer zaten ook een paar zeer zeldzame en beschermde dieren. Twee beesten waren al dood door gebrek aan zuurstof. De man is aangeklaagd voor poging tot smokkel en kan 10 jaar cel krijgen. In Mexico zijn vijf drugsverslaafden in een afkikkliniek om het leven gekomen doordat ze bij het kerstdiner iets verkeerds hadden gegeten. In de sojasaus die werd geserveerd zat iets dat niet goed was. Tientallen verslaafden liggen nog in ziekenhuizen, sommige in kritieke toestand. Onderzocht wordt of er in de keuken per ongeluk een fout is gemaakt of dat de sojasaus is vergiftigd. Afkikklinieken in Mexico staan vaak onder invloed van de drugsartels. Zij proberen verslaafden te ronselen als drugsmokkelaar of huurmoordenaar. Het weer. Vannacht neemt de bewolking weer toe en de minima liggen rond 7 graden. Morgen overdag is het overwegend bewolkt.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 your spirit breaks, the it shatters into a million pieces. kerst is. je op ZFM. ZFM. fijne dagen.